Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie van Oekraïne hebben zich volgens de Oekraïnse regering... meer dan 100.000 mensen vrijwillig aangesloten bij het Oekraïnse leger. Dat zegt de onderminister van Defensie. Of het getal klopt is lastig te controleren... maar verslaggevers zien in en rond Oekraïne wel geregeld mensen die van plan zijn... zich bij het leger aan te sluiten. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Oekraïense ambtgenoot Kuleba hebben elkaar ontmoet bij de grensovergang tussen Polen en Oekraïne. Kuleba herhaalde de vraag om meer wapensteun. Oekraïne heeft vooral straaljagers en luchtafweergeschut nodig, zei hij. De evacuatie van inwoners uit de belegerde havenstad Mariupol in het zuiden van Oekraïne is mislukt. De bevolking moest vanmiddag terug naar de schuilkelders omdat de aangekondigde gevechtspauze niet werd nageleefd. Ook uit het nabijgelegen Volnovatja is de evacuatie mislukt. Op verschillende plekken in Europa waren vandaag demonstraties tegen de Russische inval in Oekraïne. Zo waren in Hamburg 30.000 mensen op de been en in Parijs 16.000. Daar was burgemeester Hidalgo een van de betogers. In meer steden in Duitsland en Frankrijk waren demonstraties. Bij het Malieveld in Den Haag werd vanmiddag door enkele honderden mensen gedemonstreerd. Ander nieuws. Drie Nederlandse toeristen zijn gisteren in Zuid-Afrika omgekomen bij een auto-ongeluk. Ze zaten op een snelweg in een taxibusje dat op een vrachtwagen botste... die frontaal tegen een bestelwagen botste. Naast de drie Nederlanders kwamen ook twee van de bestuurders om het leven. Vier inzittenden raakten gewond, onder wie één Nederlander. In Zuid-Afrika komen relatief veel dodelijke auto-ongelukken voor. De Nederlandse overledenen zijn twee vrouwen van 55 en 21 uit Zuid-Limburg... en een man van 27 uit Zuid-Holland. Het weer, helder en koud, met minima vannacht rond min 4 graden. In het noorden ook wat wolken en iets minder koud. Morgen droog met wat bewolking bij een graad of 6. De dagen daarna wat meer zon, met s'nachts nog steeds lichte vorst.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 This intense radio. You get it together, right on, right on. Get up, get on up. babe, ease. DJ Malzo. and selecta, jump and selecta, jump and selecta, jump and selecta, jump and selecta, jump and selecta, jump and selecta, jump and selecta, jump and selecta, jump and selector, jump and selecta, jump and selector, jump and selecta, jump Global House Vibes with DJ Malzo.